uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op een Zweedse middelbare school zijn twee vrouwen om het leven gekomen. Ze werden aangevallen, zegt de politie. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Volgens Zweedse media waren de vrouwen werkzaam op de school in Malmö. Een 18-jarige scholier is aangehouden. Hij zou zelf de hulpdiensten hebben gebeld en hebben bekend dat hij twee mensen had gedood. Toen de politie hem vond had hij een mes en een hakbel bij zich. De scholier handelde vermoedelijk alleen. Oekraïense inlichtingendiensten zouden een mogelijke aanslag op president Zelensky hebben vereideld. Oekraïense media schrijven dat enkele Russische infiltranten zich voordeden als Oekraïners. De groep werd aangehouden in Oeshorod, een stad tegen de Slovaakse grens. Russische spionnen zouden volgens Oekraïense media al verschillende keren hebben geprobeerd om Kiev binnen te komen om Zelensky te doden. De burgemeester van Bergen op Zoom doet aangifte van mogelijke fraude met volmachtstemmen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen werd zo vaak met volmacht gestemd... dat de gemeente denkt dat er fraude is gepleegd, meldt Omroep Zuidwest TV. Bij twee stemlokalen kwam ongeveer 20% van de stemmen via volmacht... en normaal gesproken is dat hooguit 12%. In Roermond is mogelijk ook fraude gepleegd met volmachtstemmen. Daar heeft de burgemeester vorige week aangifte gedaan. De Tweede Kamer gaat weer op de gewone manier vergaderen nu corona op zijn retour is. Dat betekent onder meer dat de bodus niet meer na elke spreker de microfoon en het spreekgestoelte schoonmaken. En bij stemmingen mogen alle 150 Kamerleden weer tegelijkertijd aanwezig zijn. Kamervoorzitter Bergman hamert er wel op dat politici rekening met elkaar houden... en zeker met mensen met een kwetsbare gezondheid. Het weer nog. Vannacht kan er een mistbank ontstaan. Op sommige plaatsen is er kans op lichte vorst. De komende dag draait de wind en wordt het warmer. Een graad of 18 met uitschieters tot 20 graden in het zuiden.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 Het begint meestal vrijdags als het vijf uur is geweest. We gaan met z'n allen dan gezellig op stap. En zingen steeds weer als er een wordt gedanst. Dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel iedereen het bier. Je leeft nog steeds op aarde, dus denken wij het hier. Het is nog zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Pas als de gaat kraaien, doen wij het licht eruit en zingen. de grootste straf. Een week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet er lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Het is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas, dan zingt het hele stel is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen op bier, je leeft nog steeds op aarde, dus zinken wij je dier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet naar huis. Maar zoals de hagel kraaien, doen wij het dichtbij uit en zingen wij nog één.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 I dey enjoy. Uh-huh. Make we dance like Luala, yeah, Luala. Make we dance like Luala. cannot kill myself. I just want to live my life, if I'm judging. I don't like bad, I don't go find your trouble. I don't like a salad, so far my money the double. As my money the pile up, oh, it make me happy, oh. happy. Oh. As my money the pile up, oh, it sweet my butt, oh, oh. the finish. We could try to enjoy. But I know the finish. Oh, we could try to enjoy. Say kata kata wuru no the finish. Eh. We could try to enjoy. Problem is not the finish. Eh. So we could try to enjoy. Uh-huh. We dance like Luala. Yeah, Luala. when you start thinking it will never pass then tomorrow you.